is het niet eens met die kritiek. De autobranche is niet blij met de plannen van staatssecretaris Wiebes om over twee jaar de bijtelling van leaseauto's te verhogen. De BOVAG verwacht dat leaserijders straks massaal voor plug-in hybrids kiezen met een lage bijtelling en dat dealers, die zulke auto's niet in het assortiment hebben, fors minder omzet zullen maken. Staatssecretaris Dijksma heeft een claim van 320 q patiënten afgewezen. Ze vindt dat de overheid niet aansprakelijk is voor de schade van slachtoffers van de q epidemie. De claim was ingediend door advocaten. Die vinden dat de overheid te laat heeft gereageerd toen de Q-koorts in 2007 uitbrak. De advocaten zeggen dat de staatssecretaris niet ingaat op hun argumenten. De aanklager in het proces tegen Mladic mag van de rechters van het Joegoslavië-tribunaal nieuw bewijsmateriaal inbrengen. Het proces duurt daardoor langer, maar dat is aanvaardbaar, zeggen de rechters. Het nieuwe bewijsmateriaal komt uit een onderzoek naar een massagraf dat vorig jaar werd ontdekt. Mladic staat onder meer terecht voor de moord op duizenden moslims in Srebrenica in 1995. Het weer, veel bewolking, plaatselijk motregen. Vannacht wordt het 10 graden.